Goedenavond, ik ben Thomas Delsing. Dit is het nieuws van NOS op 3. Prinsessen Amalia en Alexia zijn weer thuis. Die zijn vanavond thuisgekomen van vakantie in Griekenland... een paar dagen later dan hun ouders en zusje Ariane. Die vlogen zaterdag terug nadat er ophef was ontstaan... over de koninklijke vakantie in coronatijd. Premier Rutte wist dat de prinsessen in Griekenland bleven, maar zei er niks over, zegt verslaggever Kizia Hekster. Wat ik van de Rijksvoorlichtingsdienst net heb begrepen is dat hij vindt dat het privé is dat die twee dochters in Griekenland zijn achtergebleven. En dat hij het daarom niet heeft verteld of het verstandig is of onhandig. Dat is een andere zaak, maar dat is in ieder geval de redenering van de premier. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst konden de prinsessen zaterdag niet mee omdat de vlucht volgeboekt was. In Milaan en omgeving gaat een avondklok in. Dat gebeurt omdat het aantal coronabesmettingen in de Noord-Italiaanse regio snel oploopt. Vanaf donderdag mogen inwoners daar na 11 uur s avonds niet meer de straat op. Ook gaan winkelcentra in de weekenden dicht. En baby's die de fles krijgen, krijgen waarschijnlijk elke dag miljoenen stukjes microplastics binnen. Dat zeggen Ierse onderzoekers. Die hele kleine stukjes plastic ontstaan als de flesjes met kokend water of stoom worden schoongemaakt... of als de voeding met heet water wordt opgewarmd. Of het schadelijk is, is nog niet duidelijk. En het zijn lastige tijden voor horeca-ondernemers. Kroegen en restaurants zitten op slot en daardoor komt er geen geld in het laadje. Om toch de salarissen van zijn medewerkers te kunnen betalen... zet Dennis uit Rotterdam daarom zijn Harley Davidson te koop. Ik heb er hard voor gewerkt. En natuurlijk was het een droom voor mij om, eh, om een, eh, een, Harley te rijden. En bovendien is het super handig in de stad. En ik denk dat ik het nu gewoon eh, iets beter kan gebruiken. En je weet allemaal hoe moeilijk het is op dit moment in de horeca. Ja, kroegen en restaurants kunnen bij de overheid aankloppen voor coronasteun. Maar Dennis moet daar nog een maandje op wachten. Dus moest hij wel iets bedenken. Hij gaat zijn tochten op de motor missen, maar blijft er wel vrij nuchter onder. Het zijn maar spullen, weet je. En eh, het is een extraatje. Het is niet zo dat je dat eh, dagelijks nodig hebt om, eh, om naar je werk te komen of iets. Hij hoopt 11.000 euro te krijgen voor het ding. En goed nieuws, er heeft zich al een mogelijke koper gemeld. Het weer nog, het is bewolkt en regenachtig. Morgen harde wind en buien. Later is het wel vaker droog en breekt de zon ook af en toe door.